Eefje kunnen met het NOS Journaal. President Trump voor de rechter te slepen. Hij wil voorkomen dat nog meer hoge functionarissen, net als hij, hun veiligheidsbevoegdheid kwijtraken. Het Witte Huis liet onlangs weten dat Brennan voortaan geen toegang meer krijgt tot vertrouwelijke gegevens van de inlichtingendienst. President Trump besloot dat nadat Brennan felle kritiek had. Hij noemde Trump onder meer een landverrader vanwege zijn omgang met Poetin. Trump dreigt nu ook van negen andere kritische functionarissen de veiligheidsbevoegdheid in te trekken. Lombok is vandaag opnieuw getroffen door aardbevingen. Eerst een met een kracht van 6,3, later vandaag was er een beving van 6,9. Het centrum van de tweede beving lag in zee. De Indonesische autoriteiten melden dat er geen aanleiding is voor een tsunami-waarschuwing. Volgens een verslaggever van persbureau AP veroorzaakten de bevingen paniek en viel de elektriciteit uit in delen van Lombok. Hoeveel schade er is, is niet duidelijk. Lombok wordt de afgelopen weken keer op keer getroffen door aardbevingen en naschokken. Bijna 500 mensen zijn omgekomen, honderdduizenden zijn dakloos geworden. Een vrouw die gisteravond van een cruiseschip in de Adriatische Zee viel... is na tien uur levend gevonden door de kustwacht van Kroatië. De Britse lijkt helemaal in orde, maar is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De kustwacht denkt dat de vrouw het heeft kunnen overleven door de hoge temperatuur van het zeewater. En Maarten van der Weijden heeft Franeker bereikt in zijn 200 kilometer lange zwemtocht langs de elf Friese steden. In alle steden en dorpen waar hij komt staan toeschouwers hem aan te moedigen. Van der Weijden haalt met zijn tocht geld op voor onderzoek naar kanker. Hij vertrok gisteren om half vijf ochtends vanuit Leeuwarden en hij hoopt daar morgenavond weer terug te zijn. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Lokaal valt een bui en het koelt af naar zo'n 17 graden. Morgen kans op regen, maar af en toe ook zon.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 En we gaan beginnen aan twee nieuwe werken. De eerste is van Romerium. Um, is een, eh, en komt allemaal van Nederlandse bodem. Ja, uit Den Haag. Eh... Meer weet ik er eigenlijk ook niet van, maar dat geeft ook niet. Want daarvoor hebben we internet en op peacefulradio.info kan je alle informatie daarover krijgen. Het nieuwe album in ieder geval heet Clouds en daar gaan we dan ook zo mee beginnen. Ehm, het tweede album is van Alexandra Takata. Takata Visions and Emotions. Daar, eh, dat is haar nieuwe album. En natuurlijk over haar ook meer op haar eigen website. alexmusic.com Maar, en die website kan je vinden op onze eigen website pieselradio.info. Nou, en zo gaat het maar door. Heel veel andere en meer informatie kan je daarop vinden.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 This is Crispin Barrymore. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.karenolson.com. تدري باش يا في ده الصبر وفي سحر القوم دير الحمية فني حياتي Thank you for listening to Peaceful Radio, where beautiful music can always be heard.